Van twee uur. Dit is Lieselot Thomassen met NOS Journaal. Russische sporters die de afgelopen dagen van de Internationale Sportbond te horen kregen... dat ze mogen meedoen aan de Olympische Spelen in Rio... zijn toch nog niet zeker van deelname. Het IOC heeft op de valreep een jury in het leven geroepen... die het allerlaatste oordeel mag geven. Drie deskundigen lichten de komende dagen alle besluiten door... die zijn genomen door de afzonderlijke sportbonden. Die willen zeker 100 Russische sporters weren. De jury van het IOC kan die besluiten vernietigen of bevestigen. Vlak voor de opening van de Olympische Spelen in Rio kan Brazilië met een groot tekort aan beveiligers, meldt de Wall Street Journal. Het beveiligingsbedrijf dat mensen moest werven heeft er maar 500 aangetrokken, terwijl er 3000 nodig zijn. Om de beveiliging van de Spelen op orde te brengen zet Brazilië nu politieagenten in uit het hele land. Zelfs gepensioneerde agenten zijn opgeroepen om weer aan het werk te gaan. Ook vandaag zijn er extra controles op en rond Schiphol. Sinds gisterochtend worden automobilisten naar de luchthaven gecontroleerd vanwege een mogelijke terreurdreiging. Ook op de luchthaven zelf zijn zichtbare en niet zichtbare maatregelen genomen. Reizigers krijgen het advies op tijd te komen omdat de wachttijden langer zijn. Het besluit voor de extra controles werd vrijdag genomen. De marechaussee wil niet zeggen op basis van welke informatie de controles zijn verscherpt. Een Amerikaanse skydiver heeft een sprong uit een vliegtuig overleefd zonder parachute. Hij deed dat in Californië op een hoogte van 7600 meter. De vrije val duurde ruim twee minuten en was live te zien op de Amerikaanse televisie. De man van 42 kwam met een snelheid van 200 km per uur... veilig terecht in een groot vangnet van zo'n 30 bij 30 meter. Na afloop sprak hij van een fantastische ervaring. Het weer van tijd tot tijd zon, er trekken ook enkele buien over.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 Drop That Low. En waarschijnlijk zullen jullie wel denken op de radio van... Hé, hey, wat een rare stem is dat. Ja, ik ben het even met eh, Sander. En eh, ja, er is hier even wat misgegaan in de, in de lijst. Maar eh, dat niet getreurd. We gaan gewoon even verder met de top 40. Op nummer 40 staat Cheat Cross Amsterdam met Sex. En op nummer 39 Tears van Clean Bandit en Lisa Johnson. Op nummer 38 hebben we Panda van de Designers. En op nummer 37 Fifth Harmony featuring Doll and Science met Work From Home. Op nummer 36 nieuw binnenkomende Rise van Katy Perry. En nummer 35 Where We Go. En op nummer 34 Ride van 21 Pilots. En op nummer 33 Trumpets van Zack Noel en Safi. En op nummer 32 One Night Stand van Be Brave. En op nummer 31 Summer Night van Chesto. Op nummer 30 Don't Mind van Ken Jones. Nummer 29 nieuw binnengekomen deze week. Major Lazer featuring Justin Bieber en Mo met Cold Water. En op nummer 28 hebben we Kuti van The Bastilles. Nummer 37 Feel the Love van Sam Veld. nummer 36 All in My Head van Flex. Do or Die van Jonah staat en Broederliefde staat op nummer 25. En Harder Than Hell van Dua Lipa op nummer 24. Moment met Final Song staat op nummer 23. En Adele met Send Me Love op nummer 22. I Hate You, I Love You van Ganesh op nummer 21. En op nummer 20 Interview van Ariana Grande. Summer on You van Sam Veld staat op nummer 19. En Hey van Jack staat op nummer 18. Echo van William William van Willy Williams staat op 17. En Once in a While van, van Time Flies op 16. Jungle van Broeder Liefde staat op nummer 15. En Don't Let Me Down van The Chainsmokers staat op nummer 14. The Good Drake featuring Rihanna staat op nummer 13. En Cheap Thrills van Sean Paul staat op nummer 12. Sophia van Alvaro Soler staat op nummer 11. En dan gaan we beginnen met de nummer 10. Janice Blue featuring JP Cooper met The Perfect Stranger op nummer 10. Op nummer... En op nummer 9, No Money van Galantis. Op nummer 8 hebben we Tweet You Better van Shawn Mendes. En op nummer 7 hebben we Dua Concern van Enrique Iglesias. En op nummer 6 hebben we This Is Once One For You van David Guetta. En op nummer 5 hebben we This Is What You Came For van Calvin Harris. Op nummer 4 This Girl van Kant featuring Cooking met Three Burns. En nummer 4 hebben we Baila van Doreo en Elvis Crespo. Op nummer 2 One Dance van Drake en je raadt het nooit. Justin Timberlake met Can't Stop the Feeling staat op nummer 1. En wij gaan heerlijk verder met het heerlijke nummer van James Bay met Best Fake Smile. No, you don't have Your best fake smile don't have to stand there and burn inside.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 Don't speak before we say too much. You hate me now featuring DNC met Rock and Bottom. Een heerlijk nummer natuurlijk. En daar hoort natuurlijk een heerlijke zomerweertje bij. Nou, als ik zo naar buiten kijk, schijnt het zonnetje lekker.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 Een heerlijk nummer natuurlijk. En ja, we kennen natuurlijk allemaal het andere nummer ook van ze. Die gaan we misschien zo ook nog wel even draaien. En wij gaan nu verder met Time Flies Once in a While. Elke vrijdagmiddag te beluisteren tussen 3 en 5 bij de EBD.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 Ook al genoemd de Bongo Song. En ja, als ik naar buiten kijk en het zonnetje zie, ja, dan is dit gewoon perfect. Ja, de Safari Duo met Play Alive met de Bongo Song. En ja, we zijn alweer bijna aan het einde gekomen van deze eerste uitzending van de Muziek Boulevard.